Jobboot met het NOS Journaal. De Turkse premier Davutoglu heeft in een toespraak de verkiezingsoverwinning uitgeroepen. Zijn AK-partij heeft veel meer stemmen gekregen dan was voorspeld. Hoewel nog niet alle uitslagen bekend zijn, heeft de AK-partij een meerderheid gekregen in het Turkse parlement. Maar of de partij van president Erdogan ook de absolute meerderheid in zetels krijgt, hangt af of kleine partijen de kiesdrempel halen. Als dat niet het geval is, vallen die zetels toe aan de grootste partij in Turkije en dat is de AK-partij. De belangrijkste oppositiepartij, CHP, lijkt ruim een kwart van alle stemmen te krijgen. Ook lijkt het erop dat de Koerdische partij HDP opnieuw de kiesdrempel heeft gehaald. In Boekarest is een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van de brand in de discotheek afgelopen vrijdag. Aan de tocht in het centrum van de Roemeense hoofdstad namen duizenden mensen deel. Bij het drama in de nachtclub kwamen 29 mensen om het leven. In totaal raakten 140 mensen gewond. Zo'n 90 van hen zijn er slecht aan toe. In de nachtclub in Boekarest brak brand uit tijdens een concert van een rockband. Dat gebeurde nadat vuurwerk op het podium was afgestoken. In de eredivisie zijn vanmiddag vier wedstrijden gespeeld. NEC deelde in Alkmaar een flinke tik uit aan AZ. Het werd 4-2 voor de Nijmegenaren. Heerenveen heeft de Friese derby gewonnen. Cambuur werd met 2-0 verslagen. En Utrecht won thuis met 4-2 van Twente. Feyenoord verloor met 1-0 van ADO door een eigen doelpunt van verdediger Van Beek. Feyenoord heeft nu drie punten achterstand op koploper Ajax. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist. Op veel plaatsen in het land ontstaan vanavond en ook vannacht dikke mistbanken. Waardoor het zicht soms minder is dan 200 meter. Het verkeer krijgt ook morgenochtend tijdens de spitsuren te maken met mist. Zo verwacht het KNMI. En dan het weer. Vanavond en ook vannacht dus in het hele land nevelig en kans op misbanken. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst bewolkt, later wat zon, het blijft droog. Het wordt 12 tot 15 graden.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 For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday Waiting for love. Thank the stars, it's Friday.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 Keep me up all night. One in a million. My lucky strike. Work it out on the floor. This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on check me.